Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer burgemeesters willen een discussie over een vuurwerkverbod. Burgemeester Broertjes van Hilversum heeft zich bij de oproep van zijn collega's uit Rotterdam en Nijmegen aangesloten. In Hilversum explodeerde in de nieuwjaarsnacht een soort vuurwerkbom bij Theater Gooiland. De glazen voorpui van het theater ging daarbij aan diggelen en zeker drie mensen raakten gewond. Broertjes spreekt van een krankzinnige actie en een bijna ramp omdat er vlakbij een vrachtwagen stond met nog eens duizend kilo zwaar vuurwerk. Hij geeft toe dat het invoeren van een gemeentelijk vuurwerkverbod niet makkelijk is. Er moet in zo'n gemeente voldoende draagvlak zijn en het verbod moet ook nog eens gehandhaafd kunnen worden, zei Broertjes. Tijdens de jaarwisseling is voor zo'n 10 miljoen euro aan schade aangericht, is de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. Er is alleen gekeken naar schade aan huizen en auto's. Schade aan bijvoorbeeld schoolgebouwen en letselschade zijn niet meegerekend. Het bedrag van 10 miljoen euro is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Het precieze schadebedrag wordt pas bekend als alle incidenten in kaart zijn gebracht. Bijna 270.000 mensen hebben in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar nog snel een spaarloonrekening geopend. Zo konden ze nog profiteren van het belastingvoordeel van de regeling. Dat kan oplopen tot 300 euro. De spaarloonregeling is op 1 januari afgeschaft. Ook de goeden die waren geblokkeerd komen vrij. De toeloop in het laatste kwartaal kost de overheid maximaal 80 miljoen euro. Mensen kunnen het gespaarde geld opnemen of op een andere rekening zetten. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt een onstuimige dag met af en toe regen en veel wind. Aan de noordwestkust mogelijk storm. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 May the springtime bring us growth, bring us growth. Let us cry for war no more, war no more, war no more. Let us cry for war no more, war no more. War no more, war no more, let the weapons sound no more. War no more, war no more. May the winds of far bring change, bring us change, bring us change. May the winds of far bring change, bring us change. May his children find no pain, find no pain, find no pain. May his children find no pain, no more pain. No more pain, no more pain. May love fall like gentle rain. No more pain, no more pain. May the winter bring us peace, bring us peace, bring us peace. May the winter bring us peace, bring us peace. There's a plague here going round, going round, going round. There's a plague here going round, going round. Going round, going round, leaves our people on the ground. On the ground, on the ground the summer bring us warmth, bring us warmth, bring us warmth. May the summer bring us warmth, bring us warmth. May we open up our hearts, oh our hearts, oh our hearts. May we open up our hearts, oh our hearts. In our hearts, in our hearts, may love find us from the start. In our hearts, in our hearts, in our hearts, in our hearts, may love find us from the start. in our hearts in our man die eh, zijn eigen muziek schrijft is Clarence Bucaro. Wartime Prayer. Het is een, eh, nummer geworden wat eh, uiteraard uitgebracht wordt op een cd en op een, op een singeltje. Nou, dit nummer is dus door hem zelf geschreven en hij wordt omschreven als een jazz, folk en blues zanger-schrijver. Welkom bij deze uitzending van Muzieker hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit heeft u wel herkend hè?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 Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring. Cat Stevens, hij schreef het en zong het. Eh, dit is eh, een, remake van datzelfde nummer, wat ergens al in de jaren 60, 70 werd uitgebracht. En in 2002 kwam het nog eens een keer eh, op een cd die hij gewoon noemde The Very Best of Cat Stevens. Een prachtige foto staan erop. Een, een, een leeuwin met een, een welpje in haar mond. Een pingwing met een jong pingwingje erbij. Een, een, een, oetang is dat, ja. Een orang-oetang met een babytje erbij. En een grote wilde ijsbeer met zo'n heel klein beertje op zijn rug. Heel vertederend is die cd en zijn die foto's gemaakt. En deze dame, zij heeft het ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze de blues en de jazz allemaal aanhangt. En dan heb ik het over Bonnie Raitt. George. Hij heeft het meegeschreven samen met deze Bonnie Raitt en heeft de cd ook voor haar geproduceerd. De cd Luck of Draw. Het is een beetje onbeschreven wet, hè? geen twee dames naar elkaar draaien, maar u kent mij een beetje. Dit is Rory Block. De cd Pictures of You en daarvan de titeltrack door haar zelf geschreven. Shadows moon across the mountains, sunlight plays golden hair, hungry eyes, long-legged body. zij had de vocals en de gitaar en Vinnie Martucci de synthesizers en de toetsen. Jardenblok, Valdina de synthesizer horns en strings. Zo is deze cd gewoon helemaal samengesteld. En als u deze tonen hoort, dan moet u meteen aan de Eagles denken. Hè? Nou, het zijn wel Eagles, maar dan de tribute band to the Eagles. Van hun cd, Talking to the Moon, Flying Eyes. with a smile van de mooiste nummers van de Eagles. Nu dus eh, uitgevoerd door de Eagles Tribute Band. En die Tribute Band die komt uit eh, Noord-Brabant en Zeeland. Feels Like Forever is een nummer wat geschreven is door B. Adams en Diane Warren. En Diane Warren heeft geschreven voor de grotere aarde, heb ik u al vaker verteld. Nu schreef zij voor niemand minder dan Joe Cocker. That was all I had to see Why don't you Had to have you next to me From that moment I knew that you'd be all I'd ever need And there's a place inside my heart Nobody's touched before And when I found you I found all that I've been searching for you turn tonen die u herkent.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 Hij noemt de cd gewoon Americana. Heeft de country music een klein beetje aangepast, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En dan krijg je hele verrassende muziek. Ik vind soms wel dat hij eh, een beetje te gemak de, de, de beste hits, de grootste hits uit de country scene heeft genomen. City of New Orleans, dat is ook zo'n prachtig eh, liedje wat hij zelf weer bewerkt heeft. Een Canadees spreekt zowel Frans als Engels, nu dus in het Frans. Illinois Central, Monday morning rail 15 cars and fifteen restless riders Three conductors and twenty-five sacks of mail All along the southbound Odyssey A train pulls out at Kankakee Rolls along past houses, farms and fields Passing trains that have no names Freight yards full of old black men And the graveyards of rusted automobiles be gone 500 miles when the day is done Les matins se suivent et se ressemblent Quand l'amour fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble suffit pas, toujours s'aimer bien. C'est trop bien Qu'on s'ennuyait, c'est à peine si l'on trouvait les mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a cent mille choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. à Dieu que quelquefois se passe un peu trop bien. On sait aimer comment on se quitte, tout simplement sans penser à demain. I am the this old train breaks down Then I could take a walk around See what there is to see Time is just a melody With all the people in the street Walking fast as the feet can take them I just roll through town And though my window's got a view Well, the frame i look through Seems to have no concern for now So where I don't need but you don't need to know The wisdom's in the trees, not the glass windows You can't stop wishing if you don't favoriete grootgrutter. En tot mijn verbazing stond daar een hele grote bak met allemaal cd's erin. Ik ging daar eens in neuzen en daar stond werkelijk bocht werkelijk bocht stond er in die, eh, in die bak. Maar als je een klein beetje verder ging zoeken, dan kwam je toch hele leuke cd's tegen. Onder andere een cd van Jack Johnson. En ik ken die man al een hele tijd. Nou, dit is de andere cd die ik nu even mijn verhaaltje opnieuw beginnen hoor, Duffy. Eh, die Jack Johnson, ik zag hem dus in een eh, bak te staan bij mij, Grootgutter. En ik dacht bij mezelf van ja, nu gaan zelfs Grootgutters al eh, cd's verkopen. Ik ging kijken en vond dus werkelijk bijna niets. Totdat ik een aantal cd's tegenkwam waar ik van dacht van dat is wel leuk. Onder andere die Jack Johnson die u daarnet hoorde met een, eh, een track van een cd die hij eh, in 2005 heeft uitgebracht. In Between Dreams, zo heette de cd. En Breakdown was het nummer waar u naar luisterde. En de eerste toon heeft u misschien ook al gehoord. En ik heb al gezegd dat ze heel even moest wachten deze Duffy met haar cd Rock Ferry. Daarvan Warwick Avenue. When I get to Warwick Avenue of the tube We can talk things over a little time Promise me you won't stay by you prachtig nummer wat ze weer opnieuw heeft uitgebracht en eh, wat ze ook naar de hitparade heeft gezongen. En deze cd lijkt ook in die bak. Randy Newman, The Good Old Boys. Yes, baby. my nothing that I try to do ever turns out right. als je deze cd in de winkel ziet liggen, Good Old Boys, dan moet u eens even goed naar uw, eh, uw eh, platencollectie kijken van Randy Newman. Want het is eigenlijk een beetje een best-of cd. En dit is ook een best-of cd, maar liefst 25 tracks op de cd van John Fogerty en CCR. lente. Koning betaalt zijn schulden terug met rente. En dat wordt ook niet. Dat wordt ook niet. Eindelijk lente. Ik had niks tegenaan. Geen de Mercedes of zakken vol centen. Iedereen riek. Vandaag is iedereen riek. De eerste dag van de lente. Is dat de schoonste van het jaar wat ik moet doen vandaag. Ben over vijf minuten klaar. Vandaag wil ik naar boeten. Nou, vandaag wordt alles anders. Volgens mij weer een ieder joh. De windjes en het zuiden langer. Ik loop door de deur in witte korte mouwen. Ik zou vandaag wel een hoes kunnen bouwen. Eindelijk lent, koning Windje betaalt zijn show, de truc met rente dat wordt ook niet, dat wordt ook niet. En de lenzen, ik kan niks tegenaan, geen de Mercedes op zakken vol centen. de riekt, vandaag is in de riek. Ik was al bij de kapper, kon een nee zonnebril. Het is tijd me goed, dat ben ik zelf, dan kan ze zeggen wat ze wil cabrioletten en draai Druimen de 10 graden mee, paraderen langs de eerste terrassen. metjes al in en kletjes, met iedereen bleek. Ik fiets door een deur, zonder mini-jas en ik besef vandaag, begint het je pas. pilsje. Eén pilsje in Ginterwoord. Ik zeg een strategisch plekje. Het hoed zegt op de stroot. Ik kiek, ik vergelijk. Ik monster en ik keur. Wat zien ze wat prachtig. Goal machtig. Ach, zo'n patje kleur. zijn zonnebank. Die blonde mensen gaat te veel en duidt wel overdreven kul. Die worden hier de als bloed. Ook nog een kilo's kwijt. Rauke was de goed een tijd. Wat heeft hij te verbergen? Oh, wat er geen. Lente. Eindelijk lente Koningwindje betaalt zijn schulden de truc met rente. En dat wordt ook niet. Dat wordt Dat wordt ook niet. Dat wordt Eindelijk lente. te wordt Ik heb niks tegenaan. Geen de Mercedes op de zakje vol centen. Iedereen riep. Dat wordt Vandaag is de iedereen. Engels en hij heeft het over iets wat al een tijdje geleden uitgebroken is, de lente. En we hebben ook nog Nova voor u in de cd-speler gelegd. When My Ships Rolls In. shade of the freeway Gonna pack my lunch in the morning And go to work each day And the evening rolls around I'll go on home and lay my body down When the morning light comes streaming in I get up and do it beautiful dream of some greater awakening.